van met het NRS Journaal. Mensen met een allochtone achtergrond genodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders. Volgens minister Ascher blijkt uit een onderzoek dat hij heeft laten doen dat discriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig probleem is. Ook ouderen hebben een veel kleinere kans op een baan, omdat ze het in een sollicitatieprocedure vaak afleggen tegen jongeren. Ascher zegt dat hij al een aantal maatregelen heeft genomen tegen discriminatie. Zo controleert een speciaal team van de inspectie sinds dit voorjaar of werkgevers genoeg doen om discriminatie te voorkomen. Oud-minister Els Borst is om het leven gekomen door meerdere steekwonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt, nu de dagvaarding is verstuurd. Volgende week staat verdachte Bart van U voor de rechter. Borst werd vorig jaar februari bij haar huis in Beeldhoven omgebracht. Van U wordt er ook van verdacht zijn zus te hebben gedood. In het onderzoek naar de dood van zijn zus kwam volgens het OM de verdenking in de zaak Borst naar voren. De Tweede Kamer is bezorgd over de resultaten van een onderzoek naar passend onderwijs. Volgens Duo Onderwijsonderzoek zijn de meeste leraren negatief over deze onderwijsvorm. Die bedoeld is om kinderen met leren en gedragsproblemen vaker in het reguliere onderwijs te houden. Veel leraren vinden dat de extra zorg ten koste gaat van de andere kinderen in de klas. Behalve veel oppositiepartijen is ook regeringspartij PvdA geschrokken. Staatssecretaris Dekker zegt dat hij niet verbaasd is dat veel leraren het nieuwe systeem ingewikkeld vinden. Hij erkent dat er nog veel moet gebeuren, maar volgens hem is er ook sprake van koudwatervrees. De Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui in Den Haag willen fuseren. Per juli volgend jaar willen ze verder onder de nieuwe naam het Nationale Theater. De drie hopen door de fusie efficiënter te kunnen werken en een breder publiek te kunnen aanspreken. Volgens de nieuwe directeuren vallen er geen gedwongen ontslagen. Het weer wisselend bewolkt met nu en dan een bui en af en toe zon. De maxima liggen vanmiddag rond de 19 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig en met 17 of 18 graden aan de frisse kant. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Files met een lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen brug en Knoop het Hoevenlaken 6 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht 5 kilometer tussen Vinkerveen en Maarsum. Vanuit Utrecht richting Den Bosch op de A2. Daar staat tussen Afrit Everdingen en Waardenburg 11 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Kleinpolderplein 14 kilometer.